ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitdijk. Bij de Stevinsluizen uh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij in een storing en is de weg dicht.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 De dood van Quincy, Quincy, Jones begin november was voor mij ook aanleiding... om eens door zijn muziek te gaan en vooral zijn jazzmuziek... uit zijn eh, eerste deel van zijn carrière, omdat ik daar nog niet zoveel van weet. En ik vind het altijd leuk om muziek te ontdekken. En dat bracht me op een aantal hele mooie albums. En een van die albums is de Clifford Brown Big Band in Paris. Waarop Quincy Jones meespeelt en eh, gearrangeerd heeft. Want in de jaren 50 ging Quincy Jones door Europa met verschillende jazzorkesten. Hij was in het begin van de jaren 50 eh, muzikale eh, directeur van een jazzmusical van Harold Erlen. Die heet Free and Easy. En hij ging weer de weg op hij ging toeren. Samen met muzici uit die Arlen Show ging hij zijn big band eh, eh, vormen. De Jones Boys met 18 muzikanten. Waaronder op dommelbas Eddie Jones en op trompet Re Jones. Ze waren niet gerelateerd. Ze toerden door Noord-Amerika en Europa en ze waren enthousiast ontvangen en hadden hele goede recensies. Alleen ze verdienden er niet veel aan voor eh, zo'n band van deze grootte. En slechte budgetplanning, eh, leidde eigenlijk tot een, eh, een eh, ja, mislukking. En de band viel uit elkaar en Quincy Jones bleef eigenlijk in een eh, financiële crisis over. En hij zegt zelf, we hadden de beste jazzband van de planeet op dat moment, maar we leden letterlijk honger. En toen ontdekte ik dat er meer was dan muziek en er was ook muziekbusiness. En als ik wilde overleven, dan moest ik het verschil leren tussen de twee. Dus Quincy Jones ging meer richting het geld verdienen met de muziek. En dat heeft geleid tot een, eh, tot een aantal samenwerkingen met andere artiesten, met andere orkesten. En daar heb ik er een aantal van geselecteerd. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, eerst Quincy Jones en die ABC Mercury Sessions. Een hele collectie, verzameling van, eh, van nummers. En we gaan het tempo een klein beetje terugschroeven... voordat we weer eh, tempo gaan ophogen met After Hours. Quincy Jones van het album de ABC Mercury Sessions. Ik ga verder met meer tempo. Quincy Jones heeft ook heel veel geproduceerd voor Frank Sinatra en Count Basie. En ja, als je dat allemaal samenvoegt... dan krijg je onder andere Live at the Sense. Een prachtige eh, prachtig album uit 1955 met heel veel sfeer, heel veel tempo. I've Got You Under My Skin. Frank Sinatra, Count Basie en natuurlijk Quincy Jones. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats, repeats in my ear.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 Run and hide. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. do. Just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Ja, Frank Sinatra, Count Basie, Duke Ellington, Quincy Jones, Las Vegas. Wat wil je nog meer? Ja, Las Vegas. Vandaag natuurlijk de plaats waar Max Verstappen wereldkampioen is geworden. Ehm, dat was natuurlijk ook weer geweldig. We gaan gauw verder met een andere artiest waar Quincy Jones voor geproduceerd heeft. Dinah Washington. Uit 1955 het album For Those In Love. Ask a Woman Who Knows. Dinah Washington. He stays out every night and leaves me all alone. He never tells me where he goes. I'm not the only lonely one. Just ask a woman who knows. We used to share our troubles But now I'm left with all the walls. I'm not the only sorry one. Lord, just ask a woman who knows. The days are long, the nights are long. woman who knows Washington met Ask a Woman Who Knows. Een andere artieste waar eh, Quincy Jones voor geproduceerd heeft is Sarah Vaughan. Een album uit 1962, Your Mine You, is een studioalbum eh, waarin eh, Quincy Jones het georchestreerd en ja, gedirigeerd heeft. Het nummer heet I Could Write a Book, Sarah Vaughan.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 Seraphon met I Could Write a Book. We gaan verder met Nat King Cole en Quincy Jones Big Band. Een eh, live opname van een eh, radioprogramma in Zwitserland in 1960. En het nummer wat ik ga draaien heet Route 66. from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo. Gallup, New Mexico, Flags of Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Want you get him till this time, lift him when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Thank you. your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. your kicks on Route 66. See you later. Ja, dat was Nat King Cole met het Quincy Jones Big Band. Ik ga verder met Quincy Jones zelf. Met zijn eh, big band trad hij op in 1961 op het Newport Jazz Festival. En daar ga ik een nummer van draaien, Ghana. Quincy Jones op het Newport Jazz Festival in 1961 met het nummer Ghana. Ik ga verder met een, ehm, is een album dat heet eh, Jazz Abroad. Het is een eh, album opgenomen in eh, Zweden in 1953, 1954. Uitgebracht in 1995. En hierop treedt ehm, Roy Haynes op als drummer. Quincy Jones heeft het gearrangeerd en gecomponeerd. En Roy Haynes is helaas twee weken geleden ook overleden. Dus zo zie je, artiesten gaan misschien ook wel in bosjes. Maar helaas, ehm, we hebben nog wel, en gelukkig, we hebben nog wel hun eh, heerlijke muziek. Het nummer wat ik ga draaien heet Miss Mopsy. Quincy Jones featuring Ray, Roy Haynes. Mm-hmm. Quincy Jones met Roy Haynes, Jester Broad en het nummer heette Miss Mopsy. Ik ga verder met um, Quincy Jones Explores the Music of Henry Mancini. Henry Mancini was natuurlijk ook een grote orkestleider. Quincy Jones was al een tijdje bezig en Henry Mancini was eigenlijk al over zijn hoogtepunt heen. En eh, Henry Mancini heeft eh, fantastische muziek gecomponeerd. Onder andere voor een aantal films. En de echte liefhebbers, jazzliefhebbers weten over welke nummers ik het heb. En die ga ik dan ook draaien. Van het album Quincy Jones Explores the Music of Henry Mancini. En ik laat het even aan u over, over welke films dat zijn. En natuurlijk vertel ik dat achteraf. Thank you. Quincy Jones met de muziek van Henry Mancini. En natuurlijk heeft u het kunnen horen. Allereerst het thema van de Pink Panther en daarna het thema van Peter Gunn. Twee films waar eh, deze geweldige titelsongs voor gemaakt zijn. Ik ga verder met een, uh, met een ander album van eh, Quincy Jones. Hij heeft zo langzamerhand de, de big band zien. De jazz laat hij een beetje achter zich en gaat zich richten op de pop en de soul. Die waren opkomend in die tijd. En dan praat ik over 1969. Maar voor hij echt daar vol in gaat. Nog een geweldig album, eh, wat je misschien als soul jazz kan beschrijven. Maar er zit zoveel moois in. En hij speelt met een keur aan eh, jazzartiesten waar hij mee heeft samengewerkt. Waaronder bijvoorbeeld J.J. Johnson op trombone. Razan Roland Kirk op de Noorsax. Um, ehm, Toet Stielemans deed mee. Eh, Kay Wining deed mee. En nog vele, vele anderen. Het nummer heet Killer Joe en het komt van het album Walking in Space uit 1969, Quincy Jones. Killer Joe van Quincy Jones. Het origineel is eigenlijk van Benny Golson. En alom wordt dit arrangement van Quincy Jones geprezen... eigenlijk als de definitieve versie, wat natuurlijk een eh, enorm compliment is. Want dat betekent eigenlijk dat het gewoon beter is dan het origineel. Ik ga verder met ehm, ja, met een album uit 1993. Ik zei net, Quincy Jones ging zo langzamerhand over richting de pop en de soul. Maar toch kon hij de jazz niet helemaal loslaten. Ik kwam een album tegen uit 1993 van Miles Davis en Quincy Jones. Ze treden live op op het jazzfestival in Montreux. En ik ga er twee nummers van draaien. The Mates of Cadiz en Summertime. Miles Davis en Quincy Jones. Miles Davis en Quincy Jones live in Montreux 1993. The Maids of Cadiz en Summertime. Het is bijna 12 eh, uur, dus bijna het einde van CFM Jazz voor vandaag. Ik ben er 15 december weer. Ik heb geruild met eh, Edward. En het laatste nummer van vandaag is opnieuw van het album Walking in Space uit 1969.